Lot Lewin met het NOS Journaal. De gaswinning in Groningen wordt op termijn volledig gestopt. Het kabinet wil dat de kraan uiterlijk voor 2030 helemaal dicht gaat. Minister Wiebes vindt een eerder advies om de gaswinning naar 12 miljard kuub per jaar terug te brengen niet genoeg, omdat de kans op aardbevingen daarmee niet helemaal verdwijnt. Het kabinet wil dat meer vrouwen gaan werken. Het is goed voor hun financiële onafhankelijkheid, schrijft minister van Engelshoven in de nieuwe emancipatienota. In Nederland is iets minder dan de helft van de vrouwen financieel onafhankelijk. En dat is veel te weinig, vindt het kabinet. Veel vrouwen werken in deeltijd. Het kabinet begrijpt dat deeltijd wordt gezien als een verworvenheid. Maar volgens minister van Engelshoven ontneemt iemand die weinig werkt... zichzelf de kansen om zich professioneel te ontwikkelen. Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender mag zijn proces verder buiten de cel afwachten. Dat heeft de rechtbank volgens het ANP bepaald. Wel krijgt Otto een enkelband om en moet hij zijn paspoort inleveren. De 50-jarige oprichter van de omstreden motorclub zat anderhalf jaar in voorarrest... en wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing, bedreiging, mishandeling en een bomaanslag. In het zuiden van Frankrijk is een man aangehouden die vanmorgen zou zijn ingereden op een groep militairen. De militairen kwamen de kazerne uit om te gaan hardlopen. De Arabisch sprekende automobilist zou eerst op ze hebben gescholden en daarna op ze zijn ingereden. Niemand raakte gewond, over zijn motieven is nog niets bekend de bergen van de gekantelde betonwagen op de A16 gaat nog zeker tot vier uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. De wagen kantelde vanmorgen bij Hendrik Ido Ambacht. De berging is lastig, want de wagen ligt onder een viaduct en er lekt vloeibaar beton uit die snel uithardt. En het weer dan nog, vooral in het westen wat zon, verder ook een bui met een kleine kans op onweer. Het is 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht regen, morgen eerst nog een bui, verder ook zon en dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het dreigt een behoorlijke verkeerschaos vanmiddag in de regio Rotterdam... door diverse ongelukken op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda... en op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... De A16 is gedeeltelijk dicht. Er staat file tussen de Brechtseplein en Ridderkerk. Levert ook files op op de A15 en op de A20. De A20 van Gouden naar Hoek van Holland is dicht bij knooppunt Polderplein. Diverse vrachtwagens zijn betrokken bij een ongeluk.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 Het tweede uur alweer en eh, we gaan beginnen met een instrumentale. En we hebben nog twee van die instrumentalen in dit tweede uur. Eh, we beginnen met Cozy Powell. En daarna hebben we Racy. En nog veel meer lekkers. En natuurlijk een Elvis single. En drie Nederpop top 100 eh, nummers. 68, 69 en 70. En ah, nog veel meer lekkers joh. Echt, blijf zitten. Blijf luisteren, blijf genieten. de eerste hit van Racy, Lay Your Love On Me. En die kwam uit 1978. Ehm, daarvoor draaiden we Dance With The Devil van Cozy Powell uit 74. En misschien eh, is het je opgevallen als je fan bent van Jimi Hendrix. De melodie van Dance With The Devil heeft hij geleend van Jimi Hendrix... van het nummer Third Stone From The Sun. Dan weet je dat ook weer. Eh, we gaan doe-oppen met z'n allen en dat doen we in het jaar 1954... Het nummer heet Shaboom en de groep heet The Chords. Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do, shaboom, Life could be a dream shaboom. if I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, lang, lang, lang. Oh, oh, oh, bip, a bip, a rob, a dip. Oh, life could be a dream. Shaboom. If only all my precious plans would come true. Shaboom. If you would let me spend my my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is off. up above. Shaboom and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and hope we meet again. Boom, boom, boom. Ding, ding, ding, Life could be a dream, life could be a dream, sweetheart. boom. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again. Boom, ba, boom. Ding, dong, ding, ding, dong. La, lang, la, lang, la, lang, la, lang, la, oh, oh, bip. A bip, a oh, ba, dip, oh, life could be a dream. Life could be a dream. Dream. de Chords en ze schreven het nummer ook zelf. En ze hadden daar ook een hit mee, maar de grootste hit met dit nummer hadden de Crests natuurlijk. Met uh, Shaboom. Eh, ik wou Summertime Blues zeggen, maar dat is het volgende nummer. Een one-hit wonder uit 1968 en zo'n beetje de eerste hard rock plaat uit de jaren 60. Hier is Blue Cheer. is what. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. summertime Blue Wow! Ja, ja, dat was Blue Cheer met Summertime Blues. Ik heb hun eerste LP, Vincebus Eraptum, heb ik ook nog gehad... maar die is op onverklaarbare wijze verdwenen. Een one-hit wonder uit 68. En we gaan nu naar een eh, top 100 hit uit 1973. Iets rustiger. Chris Montez, I No Digas. stars too. Nobody but you, and most of all. by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. a fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Uit 1963, Johnny Cash en Ring of Fire. En dan zijn we alweer toe aan de Elvis Presley single. Zijn vierde single dit jaar. Dit keer uit het jaar 1955. Maar nog steeds op het Sun label. we gaan draaien Baby Let's Play House. Dat is de A-kant. En de B-kant I'm Left, You're Right, She's Gone. Elvis Presley. baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby come back, baby. I want to play house with you. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, baby, come, come back, baby, come, come back, baby. I want to play house with you. Now listen, let me tell you, baby, what I'm talking about to me, little girl, so we can play some house and now. Baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. All in the house, yeah. one thing, baby. I want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. But come, back baby, go. Come back baby, go. Come back baby, I wanna play house with you. Hit it. understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And the baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, boom, boom, boom, boom, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Come back, baby, I wanna play house with you. she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, you tried to tell me so, but how was I to know that she was not the one for me? You told me all along. You're right, our love was wrong. But changed my mind Cause she broke the tie to find And I know that she never cared for me Well, I thought I knew just what she'd do I guess I'm not so smart Are oh, you trying to tell me all alone She'd only break my heart I'm left, you're right She's gone You're right, and I'm left all alone well, she's going alone and queer. But now I just don't care. For now, I'm falling for you. I guess I'm not so smart. While you try to tell me all along, you don't break my heart. When you're right, I'm left, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's gone, I know not where, but now I just don't care. For now, i am falling for you. vierde Elvis Presley single Baby Let's Play House and I'm Left, You're Right, She's Gone. Aan het eind van het eerste uur draaiden we een bekantje van The Motions met zanger Rudy Bennett. En nu gaan we ook weer naar The Motions luisteren, alleen zonder Rudy Bennett. Rob van Leeuwen, Henk Smitskamp, Siep Werner en René Nodeldijk. En dan heten ze ook niet de eh, Motions, maar dan heten ze de Six Young Riders. Een instrumentaaltje. Let the circle be unbroken. Circle Be Unbroken uit 1967 door de Six Young Riders. Dat waren dus drie van de Motions en René Nodeldijk daarbij. Eh, we gaan weer even wat uh, soul doen en dat doen we samen met Stevie Wonder. Ehm, en dat heet Uptight, Everything's Alright. Uptight en klaar was hij. Dat was Stevie Wonder 1966, Uptight, Everything's Alright. En dan zijn we toe aan eh, de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. En daar gaan we weer drie nummers van draaien. En je hoort zometeen wie het waren en wat ze hebben gespeeld. I make up my mind and I will wait till she comes back to stay. Oh, little bird up in the tree, yes, you sing so tenderly, but tell me please. dat waren er weer drie uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op nummer 70 hoorde je Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Op 69 Tillman Brothers, Little Bird. En op 68 de George Baker Selection en Over and Over. En dan gaan we nu even lekker reggae. You got smile so bright You know you could have been a candle I'm holding you so tight You know you a handle. The way you swept me off my feet. You know you could have been a boo. And baby, so sweet. You know you could have been some perfume. you could have been anything that you wanted to. I can Where do you do? Alright, things you do. As pretty as you are. You know you could have been a flower. Your good looks were a You know you could have been an hour. The way you stole my love. You know you could have been a groove. And baby, you're so smart. You know you could have been a stupid. Well, you could have been anything that you wanted I can take it. When do the things you do? Alright the way you do things you do. You make my life so rich. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some money well, you could have been anything that you wanted to. I can tell the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Your good looks were mending. You know you could have been an hour. The way you stole my love, you know you could have been a fool. Just so smug on You know you could have been a schoolboy Well, you could have been anything that you wanted to I can take the way you do the things you do Alright, the way you do the things you do origineel is natuurlijk van de Temptations... maar de groep UB40 heeft daar een perfecte eigen draai aan gegeven. The Way You Do, The Things You Do. En dat kwam uit het jaar 1989 van de LP Labor of Love number 2. En dan zijn we alweer toe aan onze laatste instrumentale van die tweede uur. En het is met een top 100 hit uit het jaar 1989. Dave Stewart en Candy Dolfer met Lily Was Here. Dave Stewart en Candy Dulfer en Lily Was Here uit 1989. En we blijven even in het jaar, want toen had eh, Owen Paul ook een hit met Favorite Waste of Time. Komt u maar. mijn favoriete tijdverspilling. En dat was Owen Paul uit 1989. En dan eh, hebben we nog tijd voor een klein beetje Rolling Stones. Geschreven door eh, Chuck Berry. En in door de Stones uitgebracht in 1965. You Can't Catch Me. Voort, die zijn onverbiddelijk. Het is tijd, het is mooi geweest. Dit was Matchbox van 29 eh, maart 2018. Zometeen twee uur lang Hans solo. Gaat het lukken, Hans? Tuurlijk gaat het lukken. Tuurlijk gaat het lukken. Dus veel plezier daarmee.